Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Waarschijnlijk zit Rusland achter de doorbraak van de belangrijke dam in Oekraïne. Dat zeggen juridische experts. Begin deze maand brak de dam door en stroomde er een heleboel water door een gebied vlakbij. Hele stukken met huizen en landbouwgrond kwamen onder water te staan. Experts hebben samen met het Oekraïense Openbaar Ministerie nu de rampplek bezocht. En ze denken dat het waarschijnlijk met explosieven is gebeurd. Die moeten op de dam zijn geplaatst door iemand die daar kon komen. Het gebied waar de dam ligt is een van de Russen. In Rusland zegt zelf dat Oekraïne het gedaan heeft. Journalisten moeten geld betalen als ze verslag van Lowlands willen doen. Ze moeten een tientje betalen om het terrein op te komen. En dat geld gaat wel naar het goede doel. Persbureau ANP en journalistenvakbond NVJ zijn er niet blij mee. Een journalist moet zonder tegenprestatie zijn werk kunnen doen, zeggen ze. Het is niet bekend waarom Lowlands geld vraagt. En nog een pijnlijk foutje in het Brabantse Kuik. Eind vorig jaar werden daar honderden jonge bomen en struiken geplant. Maar daar is nu niets niks meer van te zien. Alles is per ongeluk weggemaaid. De Gelderlander schrijft dat de bomen en struiken geplant werden door tientallen kinderen. Ja, de gemeente baalt ervan en gaat checken hoe het mis kon gaan. En Boris Johnson kan zijn LinkedIn weer bijwerken. Hij stopte laatst als parlementslid vanwege het Partygate-schandaal. Maar hij blijft niet heel lang uit de schijnwerpers... want hij keert terug naar de journalistiek, vertelt correspondent Fleur Laansbach. Iedereen alsmaar speculeren over wat gaat Boris Johnson uh, dan nu doen... Ehm, nou, een column schrijven dus. En ook meteen, eh, Johnson werd vroeger al bekend met zijn schrijftalent. Hij, eh, hij was oorspronkelijk journalist. En hij schreef ooit hele ja, hilarische columns over Brussel. Dat was nog voor Brexit. Dus daar werd hij al heel erg bekend mee. Het was vooral zijn humor en een beetje die, die briljante schrijfstijl. Ja, hij wordt dus weer columnist, maar nu bij de Daily Mail. En krijgt elke zaterdag ook een volle pagina. Mogelijk overtreedt hij nu weer de regels... doordat hij een nieuwe baan heeft aangenomen... zonder die te melden bij de toezichthouder. Heb ik nog wat weer voor je. Het is nog steeds warm. Met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En vanavond is het ook nog urenlang warm. Morgen hetzelfde als vandaag.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 Verder is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De linkerrijstrook is dicht en levert ook 10 minuten tijdverlies op. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel vanaf Volendam... een kwartierverdraging richting Zaanstad. En op de N201 uit Horen-Hilversum ook nog 10 minuten verdraging... tussen Vinkenveen en de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 Er zijn steeds meer patiënten, maar te weinig allergologen. De bouw van nieuwe woningen loopt nog sneller terug dan al werd verwacht, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgend jaar verwacht het instituut dat er 8% minder huizen worden gebouwd dan in 2022. Nederlandse gemeenten krijgen vaker aanvragen van moslimorganisaties... die ruimte zoeken voor een islamitische begraafplaats. Gemeenten willen daaraan wel meewerken... maar door een tekort aan grond is het moeilijk om aan deze wens te voldoen. Het weer. Vanavond blijft nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 13. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer dan vandaag. future's overdue. You're all that. Turn the engine on, our song blaring out of dead radio. Singing, I need to know.